uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Regenboogvlaggen zijn tijdens de EK-wedstrijd verboden, dat zegt de UEFA. Oranje speelt straks in Budapest in Hongarije de achtste finale tegen Tsjechië. In Budapest zijn zo'n 8000 Nederlandse fans en veel van hen hadden regenboogvlaggen bij zich als protest tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Presentator Klaas van Kruistum deelde de vlaggen vanochtend uit aan fans op Schiphol. We doen dit om toch een statement te maken eh, richting de Hongaarse overheid te zeggen van joh, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Liefde is voor iedereen. Fans die regenboogspullen mee de fanzone in wilden nemen werden geweigerd. En dat geldt dus ook zometeen in het stadion. Klimaatclub Urgenda sleept Nederland nog een keer voor de rechter. Eerder wonnen ze al een zaak. De rechter bepaalde dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Maar Nederland houdt zich niet aan die uitspraak, zegt de directeur van Urgenda in het tv-programma Buitenhof. Wij hebben echt op alle mogelijke manieren geprobeerd om te voorkomen dat wij terug hoeven naar de rechter om een zogenaamde dwangsom te vragen. Dat kun je namelijk normaal gesproken ook bij voorbaat vragen, hebben wij niet gedaan. Want er bestaat zoiets als constitutionele hoffelijkheid... waarin het normaal zou zijn dat een overheid doet wat de rechter zegt. Dat is een van de pijlers van de rechtsstaat. Dat is niet gebeurd. En dat is niet gebeurd, dus? willens en wetens. En dus gaan ze die dwangsom toch vragen aan de rechter. Dan krijgt de staat er een boete voor. Fabrikant AstraZeneca is een nieuwe versie van hun coronavaccin aan het testen. Het, het, vaccin is zo aangepast dat het beter zou moeten werken tegen varianten van het virus. De fabrikant hoopt eind dit jaar te weten hoe goed het verbeterde vaccin werkt. En vliegvakanties zijn de afgelopen weken een stuk goedkoper geworden. Volgens de reiswebsite Zoover zijn de prijzen met zo'n 13% gedaald. Reisbureaus hebben veel hotelkamers ingekocht, maar tot nu toe zijn er nog maar weinig vakanties geboekt, waardoor de prijs dus daalt. Het weer nog 25 tot 28 graden vanmiddag. Later vandaag komt er vanuit het zuiden wat regen over. Er kan ook wat onweer of hagel tussen zitten. Morgen opnieuw enkele buien en zomers warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland nog aardig wat vertraging op de A7.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 You got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you got a higher power. You want it. change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? when it gets me far.